Jan van der Putten met het NOS Journaal. Wielrenner Simon Yates heeft de Giro d'Italia verlaten na een positieve coronatest. Yates won vorige maand nog de Tirreno Adriatico... en gold als een van de favorieten voor de eindzegen in de Giro. De andere renners van zijn ploeg gaan vandaag in de achtste etappe wel van start. Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen opheldering over Nederlandse subsidie voor een vroegere Syrische terrorist. Radioprogramma Argos meldt dat het gaat om 2 miljoen euro subsidie voor een burgerrechtenbeweging. Die subsidiëring loopt via een Europese non-profit organisatie. De leider van die beweging zat vroeger bij een jihadistische strijdgroep die door de Nederlandse rechter terroristisch wordt genoemd. Hij zou via de subsidie duizenden euro's per maand ontvangen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zegt dat Azerbeidzjan en Armenië een wapenstilstand hebben gesloten. Na ruim tien uur onderhandelen hebben de landen afgesproken dat de wapenstilstand rond deze tijd ingaat en dat ze gevangenen gaan uitwisselen en doden die zijn gevallen in de strijd om de regio Nagorno-Karabakh. Ook gaan ze praten over een oplossing voor het conflict. Behalve Rusland willen ook Frankrijk en de VS bemiddelen. De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt vandaag voor het Witte Huis naar schatting zo'n 2000 aanhangers. Hij zal ze toespreken vanaf een balkon. Het is voor het eerst sinds zijn coronabesmetting dat de Amerikaanse president mensen in het openbaar toespreekt. Volgens Trump is hij genezen. Gisteren is hij gestopt met het slikken van medicijnen. En het weer nog vooral in de noordelijke helft van het land buien. Soms met onweer en hagel. Vrij veel wind en het wordt maximaal 12 graden. Ook morgen winderig en buiig. Later wat zon en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Almere richting Utrecht.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 In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up golf, and it does, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. I'm uh, never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could pay. Cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the in the living room. No need. just what I feel. It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down.